van twee uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het huis van Jeffrey Epstein zijn honderden naaktfoto's van minderjarige meisjes gevonden. Dat maakten de aanklagers bekend bij de start van de rechtszaak tegen de Amerikaanse miljardair. Die zegt dat hij onschuldig is. De 66-jarige Epstein werd zaterdag op het vliegveld van New Jersey opgepakt... omdat hij tientallen meisjes zou hebben misbruikt. In 2007 stond hij ook al terecht, maar toen ontliep hij een zware straf door een deal met justitie. Volgens de aanklagers heeft Epstein daar niets van geleerd en toont hij ook geen berouw. De schatrijke investeerder kan een celstraf van 45 jaar krijgen. Bij een grote internationale actie tegen doping zijn 17 criminele bendes opgerold. De actie werd gecoördineerd door de Italiaanse en de Griekse politie. Er deden in totaal 33 landen aan mee, waaronder Nederland. Het onderzoek was vooral gericht op de productie en levering van verboden middelen aan amateursporters. Voornamelijk bodybuilders, fitnessfanaten en wielrenners. De middelen werden verkocht via sportscholen en online apothekers. Er zijn negen ondergrondse laboratoria ontmanteld en 234 30 mensen gearresteerd. In welke landen is niet duidelijk. Er werd 24 ton aan ruw steroïdepoeder in beslag genomen. President Trump wil niet langer samenwerken met de Britse ambassadeur in Washington. Die noemde de president in uitgelekte memo's lomp en onbekwaam. Aanvankelijk reageerde Trump daar laconiek op. Maar nu heeft hij toch via Twitter laten weten dat hij geen zaken meer zal doen met de ambassadeur. Volgens Trump heeft de Britse premier May de brexit helemaal verkeerd aangepakt. Gelukkig voor het geweldige Verenigd Koninkrijk krijgen ze binnenkort een nieuwe premier, schrijft Trump op Twitter. Het weer. Vannacht op de meeste plaatsen droog, maar in het noordoosten kan nog een bui vallen. Het koelt af naar 7 tot 12 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zon. Het wordt 17 tot 22 graden. Woensdag een graadje warmer, maar later op de dag wel kans op regen.